Maar als ze in de definitieve uitslag één zetel minder halen is de steun van een vierde partij nodig. Premier Turnbull heeft de overwinning al opgeëist. De leider van de grootste oppositiepartij, de Labour Party, heeft zijn nederlaag toegegeven en Turnbull gefeliciteerd. In Dallas is het politiehoofdbureau enkele uren zwaar bewaakt geweest na bedreigingen. Bij het korps was een anoniem dreigement binnengekomen. Rond het gebouw werden speciale politieeenheden gestationeerd en op het dak zaten scherpschutters. Ook is er nog naar een verdacht persoon gezocht, maar er is niemand gevonden. De politie van Dallas is in hoogste staat van paraatheid. Sinds vrijdag vijf agenten werden doodgeschoten door een Afghanistan-veteraan. De voormalige Britse vicepremier John Prescott noemt de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003 illegaal. Hij schrijft dat in de krant The Sunday Mirror. Prescott was vicepremier onder Tony Blair. Een onderzoekscommissie zei vorige week dat de Britse regering destijds te snel besloot om Irak binnen te vallen. Blair zei toen dat hij nog steeds achter het besluit staat. Prescott schrijft dat Blair zijn kabinetsleden te weinig informeerde... wat leidde tot een verkeerd besluit en noemt dat rampzalig. In Bergen, bij Os, is een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd beschoten. Ze wilde op een parkeerplaats bij een zalencentrum in een auto stappen... toen een onbekende het vuur opende. Over de achtergrond van de schietpartij is niets bekend. De dader is gevlucht. De politie heeft speurhonden en een helikopter ingezet om de schutter te achterhalen... maar heeft nog niemand gevonden. Het weer, het wordt zomers met veel zon en temperaturen tussen 24 en 8 in onweer ontstaan.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 Mogelijk zijn de volgende namen iets minder bekend. Toch zijn ook deze acts regelmatig terug te vinden in de Canadese hitlijsten. Als eerste hoorde je Corp Lund met Goodbye Colorado. Het merendeel van de songs schrijft hij zelf. Vervolgens gaan we luisteren naar een betrekkelijk nieuwe naam. Jess Moskaluke. Ze heeft het over goedkope wijn en sigaretten in cheap wine and cigarettes. My Last Broken Heart is van de populaire Dean Brody. De tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Alberta Bound. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. De critici worstelen met de vraag of deze plaat vol covers nu moet worden gezien als een leuk tussendoortje of als een volwaardig album van een zangeres die inmiddels wel degelijk serieus genomen moet worden. Cindy Lauper zal de geschiedenisboeken ingaan als ethisch ster. Maar dit uitstapje richting de country mag er wat mij betreft best zijn. En ook haar uitvoering van Willie Nelson's Nightlife, waarbij ook Willie zijn opwachting maakt. When the evening sun goes down, you the good life, but it's my life. And many people, just like me, dreaming of old used to be. And the nightlife ain't no good life, but it's my life. to the blues they're playing. Now listen to what the blues are saying. Mine is just another dreams and the nightlife ain't another scene from a world of broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life. And the nightlife ain't a good life, but it's my Only the Radio Knows is terug te vinden op George Canyon's nieuwe album I Got This. skip every station for a hundred miles around. Bouncing off of the stars to the local radio tower, WLOV 103 on my radio dial, singing I do. and I, I do love you, baby. It's coming in loud and clear. and so strong. Tell me, do you feel it, honey? A little backseat rhythm to the beat. de cover van deze week. Gordon Lightfoot's song Alberta Bound heeft dankzij de Good Brothers in Europa meer bekendheid gekregen. Vandaar dat ik deze als cover van de week heb gekozen. Oh, the prairie lights are burning bright, the Chinook wind is moving in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. And though I've done the best I could, my luck ain't been so good. Tomorrow night I'll be Alberta bound. No one I met can ever forget a Rocky Mountain sunset. It's a pleasure just to be Alberta bound. Well, I long to see my next of kin to know what kind of shape they're in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be It's good to be there for a while. And if you got the money, you can find yourself a honey with a written guarantee to make you smile. But it's snowing in the city, and those streets are brown and gritty, and they say there's pretty girls all over town. But they never seem to find me, and the one I left behind me is the reason that I'll be Alberta bound. Alberta bound. De 35e Europese tournee van South Mountain staat voor de deur en heeft als titel Kicking and Swinging meegekregen. Dat vanwege hun nieuwe album. Somebody put a quarter in the jukebox. Real Country Somebody put a quarter in the jukebox certain hurting song. That one about forever, that one about no never, that one about the good love that's gone wrong. I tell our friends I'm doing fine without you. I tell but I'm afraid they'll know it. Yes, I'm afraid I'll show it, cause all I ever play is that same old song.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 There's a clear blue sky above me. A new day's gonna start. Got a peaceful, easy feeling, and it's filling up my heart. And that sunshine puts a smile upon my face. Gonna let that warm breeze carry me away. Hey. Whoa, in this crazy world we're in, it's easy to get caught up by the stage. let your worries go. Oh, got my baby right beside me, with her hand in my hand, and my mind is in a moment. My toes in the sand, and there's nothing gonna rain on my parade. listen close, you can hear that ocean say, Hey. that you will presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In 1986 ging ik voor het eerst naar Canada en ik heb heel wat artiesten zien komen en gaan. Begin jaren 90 waren daar plots de Blue Shadows met zang die enorm aan de Everly Brothers deed denken. When Will This Heartache End is daar een perfect voorbeeld van. Farmer's Daughter kwam, zag en overwon, maar verdween ook weer van het toneel. Dusty Springfield Son of a Preacher Man weten ze dus op voortreffelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Jim Cuddy is een van de Blue Rodeo zangers. Hij staat Cassandra Vesic terzijde in het prachtige Fortune Smile on Me. wekelijks op dit station. Crossroads, Kees de Haan. If we could spend a life together just to sit and watch our children grow, we could. een groep die al jarenlang meedraait in Canada. In Europa hebben ze het nooit weten te maken, hoewel ze hier wel verschillende keren geweest zijn. De Rodney Crowell-compositie Till I Gain Control Again weten ze op vertreffelijke wijze neer te zetten. Just like the sun know I Ontario kreeg The Good Family onlangs een award uitgereikt dankzij het album The Good Family Album. Het merendeel van de leden heeft de achternaam Good en die kennen we weer van de Good Brothers. Toen ze de award kregen hebben ze zich misschien wel even in het Paradise gewaand. Chad Brownlee heeft een passend einde voor dit overwegend Canadees programma. Als je het leuk hebt gevonden mag je van me houden en anders ga je me verlaten. Love me or leave me. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Some days we're as good as it gets. Some days all the pieces fit.